Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat in Gaza-stad een tunnel is ontdekt... onder het hoofdkwartier van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Er werd een serverruimte gevonden die volgens het leger werd gebruikt door Hamas... en mogelijk stroom kreeg vanuit het hoofdkantoor. Buitenlandse journalisten kregen de tunnel te zien... maar kunnen niet bevestigen dat de VN-organisatie de tunnel van stroom voorzag. UNRWA zegt niets te weten van de tunnel... Israël liet eind januari weten dat een aantal medewerkers van de hulporganisatie betrokken zouden zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. President Novak van Hongarije is afgetreden na een schandaal over gratie rond kindermisbruik. De president verleende gratie aan een man die is veroordeeld voor het verbergen van misbruik in een door de staat beheerd tehuis. huis. Ze erkende op tv dat ze een fout heeft gemaakt. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. In veel steden waar carnaval wordt gevierd is het druk. Tilburg raadde mensen af om nog naar de stad te komen. En in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten... om de drukte in goede banen te leiden omdat het vorig jaar op sommige plekken te druk werd... gelden in een aantal steden maatregelen. Bezoekers moeten soms betalen om mee te vieren... of er staan hekken om gedrang te voorkomen. Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst... werd aangevallen door een goudjakhals, blijkt uit DNA-onderzoek. De schapenhouder dacht dat een wolf de schuldige was. Het is niet de eerste keer dat wordt bewezen dat de jakhals in Nederland leeft... maar hij duikt niet vaak op. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Dat trekt vannacht naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend in het noorden nog wat regen, verder droog en soms zon...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 Yeah, man. All the rules apply, like leaving trauma at the door and leaving negative energy outside the club. You know, we don't talk about politics on our dance floors. Nah. But there's that golden rule. The golden rule everyone should know is to dance. <laughs> Come on. It's time to get up. There's no sitting down. Feel the music, check out the vibes right here, right now. Let's get it and go. Come on, get in. No waste of time, it's yours and mine. sincerest apologies. There is one more rule. Yeah. And the rule that I forgot to mention is that we don't stop dancing. Come on. If you're a dancer, you know what I'm talking about. Yeah. yeah. And if you're not a dancer, well, visualize it in your head, you know what I'm saying? Yeah. Yes. It's not hard to understand it. It's not, it's not hard to feel it. Come on time to get up. There's no sitting down. Feel the music, check out the vibes right here, right now. Let's get right here, yeah, are brought to you by the mighty Richard Earnshaw, uh, uh, and it's your boy Mr.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 samen met Mr. V met This House Is Yours. Nightwalk Mainstage, zaterdagavond. Jouw warming-up voor, eh, voor uh, biertje voor jouw stapavond. Hè. We doen met een lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Richard Gray met Everybody. Come on everybody and listen to me. I've got a new band that I know that you can do. And don't tell me you can't. Oh, it's so easy to do. Oh, right now position and work yourself from side to side. And when you get through doing all of that now, baby, you know you're gonna be done a lot of one more time. Lighten up. FM. FM. The Nightwalk Main Stage with, with, with Mario Zanfort. Zanfort. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Come on. Take a ride. Hey, Deb. I still have that One for the trouble. Come on. Take a ride. Back once again with the ill behavior. Can you feel it? Nothing can save you. It's the A4 exceptional. Here to let you know that my flow is like dope, dope. another child to give up. ze zeggen wel, ze goed beginnen is het halve werk, hè? Nou ja, hè? dan eerst een glas bier drinken en dan pas die microfoon opengooien. Voor de muziek van H.P. Vince met Dope, de Renegade Master Mix... en daarvoor uh, White Labeltje met I Am Everyday People... de 2024 Jacking Mix. En ik heb even een beetje nieuws voor je. Taylor Swift Miley Cyrus en Billie Eilish. Die hebben vorige week zondagavond eh, de Grammys in de grootste categorieën gewonnen. Swift ging naar huis met de prijs voor het beste album. Cyrus had de beste opname en Eilish won in de categorie beste lied. Dus eh, ja, en als we het dan toch over eh, nominaties en prijzen hebben... Joost die treedt dit jaar op op het Eurovisie Songfestival. Op. En in de tweede helft van de halve finale. Gewoon de tweede halve finale. De Nederlandse deelnemer betreedt het podium op donderdag 9 mei. In de tweede helft van de Nederland treft onder meer Oostenrijk, Noorwegen, Estland in de tweede halve finale. Dat werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt bij de loting. Voor het eerst sinds 2015 zit Nederland ook weer samen met België in de halve finale. Dus eh, ja, het wordt spannend. Maar eh, hè, Joost heeft een paar leuke nummers. Maar ik denk niet dat we überhaupt... Eh, of we nog terug mogen komen volgend jaar. Maar we gaan het meemaken. Het is, Joost doet het leuk, maar hè, met zijn Duitse accentje. Maar of hij echt gaat scoren, ik heb zo mijn twijfels. Maar ja, wie ben ik, hè? CFM's antwoord, de Nightwalk Mainstage... met onderweg zometeen Jay Vegas...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 Maar natuurlijk onze eigen zoon, Raimundo. Hij heeft daar een line-up in handen en hij heeft vanavond meegenomen Chris Reeves, Frederik Abbas en de MC is Janto. Vanavond is in eh, de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. Brainwash. Als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback begint ook om 11 uur. Duurt ook weer eens vanouds tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of r.nl natuurlijk. En nog een wekelijks feestje. Dat gebeurt iedere zaterdagavond in eh, de Melkweg. Vanavond encore. In, eh, het thema is Riri Special. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Gebeurt allemaal natuurlijk eh, in de Melkweg. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Dat is natuurlijk ook de home of hip-hop en R&B... met de eh, achter de decks Wax Friend Prime, Jowin, Lee Miles en en hosted by Nana. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore...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 Die helaas vorige week overleden is, of afgelopen week. Maar ja, ik heb me helemaal doodgerookt. Maar het is me niet gelukt. Maar de laatste tijd behoorlijk schorre stem. En ja, ik denk beter later nooit, hè. maar <laughs> of ik die stem dat krijgen zoals Jan Veen. Dat, eh, ja, dat gaat hem gewoon niet lukken natuurlijk. Hè. Zie we hebben het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. Zeker hier bij ZFM Zandvoort. En natuurlijk eh, bij de indoor festivals. Deze week op 10, Boral en Denim Audio met Make Me... in de Frank Rizzardo Extended Remix. Op 9, Detroit met Running. Op 8, Mochak met Jealous. Op 7, Steve Angelo met Me. Op 6 Fisher en Attic met Take It Off. Op 5 Cassim met Love Desire. Op 4 Carlita met Cash for Love. Op 3 deze week War met Low Rider in de Kyle Watson remix. Op 2 deze week Mark Knight, Katie Brown en James Hur en Woo. Heb je dus straks het begin van de show gehoord. We hebben Jeremy Deeper. Deze week nog steeds op 1. Nick Morgan met Shook Part 3. Die gaan we niet draaien, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Martin Wright met The Streets? Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. 1974. is the year that they are now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast. And get ready for a shot. The music that they're planning to use to crumble is as rotten, filthy, dirty, loose, lascivious junk called rock and roll. vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Tech House, Techno, and Dance. Nightwalk Main Stage. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk Main Stage. Time Flies when You're Having Fun. Dat was muziek van Who, Mark Knight, James Hur... en Katie Brown met Turn Me Deeper. En ik zei dat ik hem in het begin van de show gedraaid had. Ik wilde hem in het begin van de show draaien. Maar eh, ja, als je aan het voorbereiden bent... dan <laughs> denk je dat je hem al gedraaid hebt. Maar eh, je hebt hem zojuist gehoord. Hè. De nummer 2 uit de Nightwalk 10. En daarvoor horen we Shocksburg en uh, en Sepp Jr. met In You in de Sepp Junior remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. is getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibe. En straks in het derde uur vliegen we gaan naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even muziek. Onderweg zometeen op Steve Angelo. Maar eerst die Lucy Manita met Shut Up. Ik zeg tot zometeen na de break. lives across the Netherlands.